Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een avondklokpauze komt er voorlopig niet. Over een week komt er pas een uitspraak in de zaak van de staat tegen viruswaarheid. Die actieclub ontdekte dat de maatregel, waardoor iedereen na 9 moet binnenblijven, wettelijk niet oké aan elkaar steekt. Het hoge beroep daarover was vandaag, maar de rechter heeft meer tijd nodig om alles goed af te wegen. Tot aan vrijdag zitten we na 9 uur dus nog gewoon binnen, zegt verslaggever Litwin Gevers. Nou kan het ook nog zomaar zijn dat in de tussentijd de Eerste Kamer beslist dat op grond van een spoedwet eh, de avondklok eh, van kracht kan blijven. Dus vooralsnog heeft het voor eh, de avondklok geen consequenties. Totdat er een uitspraak is, geldt de avondklok nog gewoon. Er zijn acht mensen opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee. Afgelopen dinsdag werd daar een Colombiaan gedood. Het lijkt op een liquidatie. De man lag in zijn auto. Er zitten nu zes Colombianen en twee mensen uit Noorwegen voor vast. Jodenkoek zonder J is Odekoek. Een bakkerij uit Alkmaar gaat de naam van het brosse gesuikerde tussendoortje aanpassen. Want de naam Jodenkoek zou niet meer bij deze tijd passen. Het Centraal Joodse Overleg waardeert de nieuwe naam Odekoek. Maar is ook wel verbaasd. Ze hebben daar nog nooit klachten gehoord over de koeknaam. En een file van lesauto's in Enschede en Doetinchem. De rijschoolhouders zijn wel klaar met de coronamaatregelen en willen weer lesgeven. Eigenlijk eh, denken wij dat we dat ook veilig kunnen doen. Dus ook samen met eh, de examinatoren. Voor die tijd ging het goed, dus eigenlijk hebben we zoiets van... we moeten gewoon weer starten, we moeten gewoon weer gaan rijden. Ook vinden ze dat rijscholen te weinig overheidssteun krijgen... en willen ze meer duidelijkheid over wanneer de lesauto's weer opgestart mogen worden. Krijg je het weer nog. Vanavond blijft het droog en vannacht wordt het niet kouder dan 6 graden. Dit weekend volop zon. Het wordt 13 tot zelfs 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 4 kilometer met drie kwartier vertraging.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 Ze zeggen dat veel meer coronagevallen opgespoord kunnen worden als mensen met die klachten zich ook laten testen. In Zuid-Frankrijk heeft een Soedanese asielzoeker de directeur van een AZC doodgestoken. Dat gebeurde nadat hem was verteld dat zijn asielaanvraag was afgewezen. In Rotterdam zijn vanaf maandag op reclamezuilen en in supermarkten foto's te zien van verdachten van de avondklokrellen. Eind vorige maand werden daarbij in de stad agenten belaagd en winkels geplunderd. Het weer in het weekend erg zacht. Bij flink wat zon wordt het op veel plaatsen 15 tot 18 graden.